Negen vrachtwagens reden met een gangetje van 60 km per uur van de Meren naar Nooddorp en terug. Dat leidde tot langzaam rijdend verkeer over een afstand van zo'n 6 kilometer. Het protest was van actie in de transport die 11.000 chauffeurs zegt te vertegenwoordigen. De actie was onder meer tegen loondumping, waarbij buitenlandse chauffeurs hier onder de prijs werken. De actiegroep wil tot en met Prinsjesdag elke week actie voeren en het volgende protest is waarschijnlijk volgende week donderdag rond Eindhoven. Tien weduwen, van wie de mannen in 1947 door Nederlandse militairen op Zuidse Lebes, het huidige Sulawesi, zijn doodgeschoten, krijgen van de staat compensatie. Ze krijgen ieder 20.000 euro en de Nederlandse ambassadeur zal namens de staat openbaar excuses aanbieden. Het bloedbad op Zuidse Lebes door de troepen van kapitein Westerling was een van de dieptepunten van de strijd tussen het Nederlandse leger en Indonesische opstandelingen. Een deel van de klanten van T-Mobile die in het buitenland zijn... kunnen door een storing sinds vanochtend met hun mobiele telefoon niet meer bellen en internetten. T-Mobile weet niet hoeveel mensen er last van hebben en waar zij precies zijn. Het bedrijf adviseert de telefoon uit en aan te zetten. Dat zou kunnen helpen. Vorige maand had KPN last van een soortgelijke storing in Frankrijk. In Oostenrijk is het hitterecord verbroken. In verschillende plaatsen werd het 40 graden Celsius. Het oude record was vijf dagen oud met 39,9 graden. Het heetst was het vandaag in Neusiedl am Zee en Bad Deutsch-Altenburg. De temperatuur daalt de komende dagen weer en dat gaat gepaard met onweersbuien, hagel en harde wind. Het weer, vanavond is het overwegend droog. Morgen overdag wordt het weer een graad of 21 met iets meer wolken en kans op een bui, maar ook zon.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 Ik ben op een beetje stiekem begonnen eerlijk gezegd. Maar goed, eh, drie plaatjes gedraaid na zeven uur. Eh, dat is ook voor mij een beetje wennen om een beetje ook droog eh, te kunnen schuiven en eh, noem maar op. Dus de 7 en 8 die normaal gesproken uit de computer komt, die heb ik eventjes geparkeerd. vind het ook wel eens een keer leuk om gewoon zelf ook eens een beetje flink achter de knoppen te zitten. Straks gaan we gewoon natuurlijk helemaal een officiële aflevering doen van Alternative FM. Nu is het gewoon even domweg een beetje plaatjes draaien om zelf ook een beetje scherp te blijven. Maar goed, ik kan ze wel alle drie eventjes afkondigen. Rupert Blackman, begonnen we mee met eh, Night and Day. Daarachter Fabiana Dammers met eh, The Girl You Love. En daarachter hadden we... Eh, hij noemt zich... Bart Constant. Maar achter Bart Constant zit Rutger Hoedemaker. En hij heeft eh, vorig jaar, geloof ik, eh, een album uitgebracht... waar ook uh, Colin Benders op te horen is. Nou, dat heb je ook wel kunnen horen bij dit nummer Gravity trouwens. dat album dat heet Tell Yourself Whatever You Have To. Dat is het album. En Gravity was eigenlijk een beetje het eh, nummer wat eh, min of meer vooruitgeschoven was eh, van dat album. Hij is ook, geloof ik, vorig jaar nog even geweest bij De Wereld Draait Door. Toen heeft hij, geloof ik, ook inderdaad dat nummer Gravity gespeeld. Goed, weten we dat ook weer. straks dus aandacht ook voor, maar ik ga hem ook wel zo dadelijk even stiekem draaien. een paar tracks van het album van Steven Simmons, nieuw kan ik hier alvast eh, verklappen. Ik heb hem hier eh, gewoon voor mijn snuffert liggen. Gisteren binnengekomen, alleen de post was een beetje... Ja, die had toch een, denk ik een off-day. Hij kwam terecht bij Salsestraat ja, dan zou je wel willen weten welk nummer dit is. Hè? Nou, zoek maar op in de telefoonnummer. Maar hij kwam in ieder geval eh, twee nummers beneden mijn, bij mijn huisadres uit. Dus dat was een beetje het verhaal. Maar goed, daar zal ik je verder niet helemaal mee vermoeien. Eerst weer tijd eh, voor wat eh, muziek. Ooit eh, zelf tegengekomen bij een eindexamenfeestje van Daan van Putten man die uh, een eindexamenproject had drie, jaar terug met Gangster. En toen zag ik ineens ook een andere band staan. Houses heette die band. En ik was al gelijk al helemaal kapot van dit nummer. Wat Ella van der Woude, Jeroen Roelofs en Tobias Ponsioen onder andere in de band ten, horen, ten gehoor brachten in toen nog Panama. Het nummer dat heet Suicide. Slipped into a vortex, a black hole of space and time. Now I looked up and it'd been five days since I seen that heart of mine. She asked if I believed in love, that you and Johnny kind. She asked me if I always wore black, cause it suits me fine. Not be your Johnny Cash if I feel it, baby, burn, burn, burn. I played Paris, Amsterdam with girls on box. Brussels leaves me breathless, gilly every time. London, Dublin, New York, LA, women have such style. Some ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM jazz mag toch wel niet eh, doorgaan in Zandvoort. Maar eh, dat neemt niet weg eh, dat dit soort nummers even goed nog wel op de radio gedraaid kunnen worden. dacht ik zo te weten. komt uit Nederland. Caroline Kamp, Marije van Rijn en Daan van Kasteren was de oorspronkelijke samenstelling. Ik ben niet helemaal op de hoogte of Scarlett May eh, nog steeds zo in eh, deze samenstelling bestaat. Maar Direction South is eh, een van het eerste werk, een van de eerdere werken, eigenlijk het eerste werk van een EP die ik in bezit heb. En dat is ook al drie jaar oud. Maar inmiddels zijn ze denk ik al wel een stukje doorontwikkeld als je het mij vraagt. daarvoor, dan moet ik eventjes heel goed, ja die staat hier naast mij. Dat is het album van Steven Simmons. Die ik, daar heb ik al één nummer van gedraaid. All Be Your Johnny Cash. Eh, leuke is dat we eh, straks eh, wel het een en ander uitgebreid gaan vertellen... over hoe dit album Hearsay ontstaan is. Ik, ik, zei al, gisteren kreeg ik hem binnen. Moest er wel even naar een andere adresje voorlopen... omdat de postbode niet goed gekeken had. Hoewel, Steven heeft ook wel een beetje een handschrift... waarvan ik denk, ja, ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen... dat je hem dan op een ander nummer binnengooit. En daarvoor hadden we natuurlijk Houses met Suicide... Ehm, dat eh, bracht de tijd op eh, half eh, acht inmiddels al. Hier bij ZFM Zandvoort. Straks om acht uur beginnen we echt met het officiële gedeelte. Maar het is voor mij ook wel eens even een beetje van lekker... een beetje achter die knoppen te zitten. Kijken of ik nog een jingletje kan vinden. En ook nog even drie plaatjes achter elkaar kan draaien. En dat ik ze dan nog ook uit mijn hoofd op moet gaan noemen. Nou, tot dusver lukt het me aardig, moet ik je erbij zeggen. Ehm, we gaan over naar het draaien van een klein stukje Nederlandse inbreng. Hoewel de dame in kwestie die Amerikaans is. Zo groot als het maar zijn kan. Uh, San Monica, daar eh, komt ze vandaan. Ik geloof dat zij ook eh, degene is die een grote hit op de naam heeft staan. Tenminste, zij heeft het geschreven. De anderen hebben het uitgevoerd. En dan heb ik het natuurlijk over Laurie Lieberman. een van de, de ja, de singer-songwriters die, eh, die wij eh, bij Alternative FM... een beetje een eh, hart onder de riem steken hier vanuit Nederland. En ja, zij heeft een nummer geschreven samen met Ruben Heijn. Inderdaad. En dat heet On These Streets San Francisco. Dat heeft zij ehm, even de wereld in geslingerd. Op Reverb Nation is daar een, ja, min of meer een track van, van te horen. Maar goed, hij staat ook om Brick Against the Glass. Daar is hij ook op eh, terug te vinden. Het album wat eh, binnenkort gaat eh, verschijnen. Tenminste, als je een beetje slim bent en handig bent op de bandcamp... kan je het hele album gewoon bij elkaar kopen. Moet je er wel even, vind ik, een euro per track voor betalen. Nou, dat is denk ik ook de moeite niet. Heb je 11 euro en dan heb je een compleet album van Laurie Lieberman. De laatste wel te verstaan. En ja, zij heeft toch behoorlijk wat... Mm, samenwerkingsverbanden met eh, Nederlandse muzikanten achter de naam staan. Waaronder Michiel Borslap. Eh, dat is ook geen kleine jongen in eh, Nederland, om het dan maar zo te zeggen. Lori Lieberman, ik zei het dus al. we gaan dus daar even een track van draaien. Dat is dus dat nummer wat zij dus gemaakt heeft met Ruben Heijn. En dat, nummer dat heet On the Streets San Francisco. Komt er nog wat? Komt er nog wat? Eh, het lijkt erop eh, alsof ik helemaal niks eh, hoor. Wat is dit? ik, denk dat ik, even, ik denk dat ik eventjes iets niet helemaal goed heb. Ik ga het gewoon nog eens een keer even terugzetten. Ja, dat krijg ik dan. Hè? Dan denk je van, heb ik het nou allemaal wel goed gedaan? tot dusver liep het allemaal vlekkeloos tot dit moment. Maar goed, ik zal het nog een keer, uh, zal het nog gewoon nog een keer proberen. Huppatee, uh, kijken. 16, meer krijg ik niet. daar gaat hij nog een keer. Juist, kijk, dat is wat ik eh, wilde horen. Laurie Lieberman dus. Samen met Ruben Heijn. somewhere on these streets. I'm gonna find him. I need to find him. Just beyond my reach. Gonna it too late? Am I too late? And how will he know that I've changed my ways and I'm not the same? way? take me back? i gonna find him. I need to find him. Gonna remind him of who I used to be. San Francisco, what do you hold for me? San Francisco. He's got a hold, hold on me. San Francisco, what do you hold for me? San Francisco, he's got a hold. meer. Dat is eh, lekker fraai. Eh, staat er, dat is altijd wel vaker zo. Dan denk je op een gegeven moment, eh, eindigt het dan? Ja, het eindigt zomaar abrupt. En dan, dat dan heb je nog 20 seconden over of zo. Laurie Lieberman daarvoor dus met On These Streets San Francisco van het album Brick Against the Glass. Bricks Against the Glass, ik moet het goed zeggen. Dat deed ze samen met onze Nederlandse inbreng Ruben Heijn. En Ruben Heijn heeft ook al wat op zijn naam staan. <clears throat> En daar heeft zij dus eh, dit nummer mee opgenomen. Eh, ze gaat eh, in Amerika nog enkele optredens doen. En dan verwacht ik toch wel dat zij ook nog een keer naar Nederland gaat komen. Omdat ze daar toch ook wat mensen heeft zitten die haar muziek bijzonder vinden. Daarachter hoorden we de Volendamse groep Dandelion van het King Forward record label. Mm, Dandelion zal wel nog wat meer eh, gaan doen. Maar dat nummer dat hebben ze, is een eh, akoestische versie. Live opgenomen trouwens. Almost Sleep. En eh, dat is ook nog terug te vinden op de mixtape van King Forward Records. Als je dat hebt. Nou, dan zou ik nog maar eens even kijken of je er nog ergens aan zou kunnen komen. Want het is inderdaad een heel mooi dingetje om te hebben, denk ik eerlijk gezegd. Wie verder met de muziek doen we met een, ja, een groepje wat toch ook al ja, die wij hier ook in de studio hebben gehad. Nancy Brick heette ze. En eh, dat nummer wat ze hebben gemaakt, eh, dat heet The Road. En ik heb een eh, filmpje ooit gezien en opgespoord. Als je daarna luistert en je kijkt er ook naar... dan zie je ook wat muziek met mensen doet. Nou, oordeel zelf maar. Hier is het nummer The Road dus. separate leave Kentucky on a Saturday night. It's a hell of a way to spend your life. Can get yourself into trouble quicker than you think. Be on Guntown Mountain before you can blink. Willie met Betty at the dot bookstore just off of 65. They got themselves an ice cream cone at the dinosaur world that night. Black-eyed Susan's looking over the ridge. The peafowls call the rivers over the bridge. She said she wasn't going to, but she did anyway she just midnight in the light of day I knew I felt the earth move the first time we laid down in the grass The splendor didn't last, just left me clinging on to the past Springtime Kentucky warms up when the goldenrods bloom hotter than hell before it's June. But it's nice and cool down in Mammoth Cave. Like to crawl down there tonight to get away. Passerbys and truck drivers pull off of the interstate. We take their money for cigarettes, a bourbon only we can make. Betty made Willie number seven after their date. But now she's looking for husband number eight. Willie couldn't be true, she caught him cheating at the dinosaur show. Where he is these days, only the interstate knows. Yeah, I know there's a city two hours each way up this interstate. For some damn reason never seem to leave These pink dinosaurs so strange Horse Cave, Kentucky on a Saturday night It's a hell of a way to spend your life Louis Zwart was dat. En eh, het bracht de tijd op uh, eh, 7 minuten voor uh, eh, 8 uur. Razendsnel snel gaan we deze er even doorheen jassen. En dat is Never Cry Wolf van Alaska. Ja, ik werd even afgeleid. <laughs> Anders had ik hem wel keurig netjes <laughs> uit kunnen timen. Maar dat zit er dus niet, in. tot aan het nieuws dus van 8 uur. dus Alaska met Never Cry Wolf. daarvoor hoorde je dus Jori Zwart met Come On Over. Daarvoor een, eh, een nummer van uh, Steven Simmons eh, album. dat nummer dat heet Horse Cave Kentucky. Van het album Hearsay. En daarvoor hoorde je ook nog een nummer van Nancy Brick and the Road. Nou, daar heb ik alles gewoon bij, bijgewerkt. En gaan we om 8 uur gewoon met het tweetal van Dam en Kopen gewoon verder. Maar dan onder de echte vlag Alternative FM. Dus we spreken hier zo na 8 uur weer.